Dag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer gaat het deze middag over Gaza. Meerdere partijen wilden er een debat over... omdat ze vinden dat het demissionaire kabinet te weinig doet. D66 is een van die partijen. Voorzitter, er komt een, eh, komt een dag dat we terugkijken op wat er gebeurd is in Gaza... en tegen elkaar zeggen, hoe kon dit gebeuren? Een heel volk dat verhongert, elke dag zien we kinderen fel overbeen. Dus ik zeg tegen VVD, NSC, SGP, ChristenUnie, word wakker. We hebben de plicht om niet werkloos toe te zien. Want als we later terugkijken op vandaag, dan zullen we zien dat Nederland concreet nog steeds bijna niets doet. Er zijn vandaag ook demonstraties bij de Tweede Kamer van mensen die eisen dat Nederland harder optreedt tegen Israël. Er komt voorlopig geen ontmoeting tussen de presidenten van Rusland en Oekraïne. President Poetin zegt dat er mogelijk eh, dat dat wel gaat gebeuren... maar dat een gesprek met president Zelensky nu nog te vroeg is. Vandaag werd wel al duidelijk dat Poetin met zijn Amerikaanse collega Trump gaat praten. De locatie is nog niet bekend, zegt correspondent Geert Groot-Koorkamp. Een adviseur van Poetin, uh, eh, Yuri Ushakov, heeft gezegd... dat er in principe overeenstemming is over de plek... maar hij heeft daarbij niets genoemd. Eh, in de media circuleren onder meer Qatar en Zwitserland. Het gesprek tussen Poetin en Trump is ergens volgend volgende week. En Vitesse-fans zitten nog een dag langer in spanning. Want vandaag diende het kort geding bij de recht, eh, rechter in Utrecht... over het voortbestaan van de club. Maar daarover komt pas morgen een uitspraak. Bij de rechtbank zijn veel fans en ze krijgen ook steun. Zelfs deze jonge SC Groningen-supporter wil Vitesse een hart onder de riem steken. We zijn hier op de camping en we dachten van we komen ook gewoon even naar Utrecht toe om te steunen. Want je bent wel ook Vitesse-fan, of dat niet? Nee, maar ehm, gewoon, geen één club mag kapot. Dat is gewoon sneu als dat gebeurt. En waar hoop jij op dat er vandaag gaat gebeuren? Dat Vitesse gewoon uh, proflicentie behoudt en, en dat gewoon weer gezellig blijft en dat alles gewoon weer goed komt. Ja, vorige week werd de licentie van Vitesse definitief afgepakt door de KNVB vanwege de grote financiële problemen. Het hoger beroep bij de rechter is de laatste kans voor de club. Het weer op de meeste plekken droog met af en toe zon bij zo'n 25 graden. Alleen in het midden van het land kan er wat regen vallen. Vanavond meer bewolking en een enkele bui. Morgen is het wat droger en iets warmer dan vandaag. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4 Amsterdam richting Den Haag.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 Het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag is besmeurd met een rode vloeistof. Twee mensen zouden zijn opgepakt. In de Kamer begon vanmiddag het commissiedebat over Gaza... en in de stad werd geprotesteerd tegen het Nederlandse beleid. Een man uit België krijgt 10 jaar cel en tbs voor het doodsteken van zijn stiefvader. Dat gebeurde op de rondweg van Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen... nadat de man door zijn verslaving een halve fles cognac had leeggedronken. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, mogelijk met een bui. Morgen droog met zonnige perioden en maximaal 27 graden.